werd 6-4, 1-6 en 6-3. Azarenka speelt de finale tegen Maria Sharapova of Petra Kvitova. Het weer bewolkt, lokaal wat motregen. In het oosten is het rond het vriespunt in Zeeland plus 5. Vanmiddag vanuit het westen regen en het wordt een graad of 6.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 She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole, oh, now we'll never know. No, no, no, no. Oh. They were crying to the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, bullying him round, round. I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been there when I maybe told the spot, he might have stayed at home playing angry chords.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 Tandartsen mogen sinds 1 januari hun tarieven zelf bepalen. Minister Schippers dreigt dit te stoppen als tandartsen te veel vragen vragen. Een deel van de Tweede Kamer wil een zwarte lijst voor dure tandartsen. Duizenden leraren uit het voortgezet onderwijs leggen vandaag het werk neer. Ze staken naar protest tegen het verhogen van het aantal lesuren naar 1040 per jaar. De zomervakantie van de leraren gaat volgens de plannen zeer waarschijnlijk van 7 naar 6 weken. Ook protesteren de docenten tegen de bezuinigingsplannen in het onderwijs. Zo'n 600 scholen doen mee aan de staking. In het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is een gebouw van 18 verdiepingen ingestort. Enkele gebouwen in de buurt zijn daardoor beschadigd. Het is niet duidelijk of er doden zijn. In het puin wordt naar slachtoffers gezocht. Het gebouw zou een zakencentrum zijn. Doordat het s'avonds instortte was het mogelijk leeg. Wel zijn er berichten dat er bouwvakkers aan het werk waren. In Breda is een oude landkaart van de zuidelijke Nederlanden gevonden. Experts zeggen dat het de oudst bekende kaart is van het gebied. Kaart uit 1557 loopt van Trier in Duitsland tot Calais in Frankrijk. Opmerkelijk is de aanwezigheid van de Haringvloot en de Spaanse vloot op de Noordzee. De kaart is gekocht door de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Kim Kleisers heeft op de Open Australische Tenniskampioenschappen in de halve finale verloren. De winnares